Wilders gebruikte op de stickers een afbeelding van de vlag van Saoedi-Arabië... met de anti-islamitische tekst... De islam is een leugen, Mohammed is een boef, de Koran is gif. Afgelopen weekend werd al bekend dat Saoedi-Arabië handelsmaatregelen overwoog. Volgens Riyadh heeft PVV-leider Wilders de Saoedische vlag en de islam beledigd. Bij de uitbraak van Q-koorts in het Brabantse dorp Herpen... heeft ruim 1 op de 3 inwoners de ziekte opgelopen. Dat heeft de GGD bekendgemaakt. Bij nog eens een kwart is mogelijk sprake van besmetting. In de zomer van 2007 brak in Herpen een epidemie uit van luchtwegklachten. Uiteindelijk bleek het te gaan om de grootste uitbraak van Q-koorts ooit. Het duurde tot december 2009 voordat er effectief werd ingegrepen... en schapen en geiten op boerderijen werden geruimd. Bij Pakistanse bombardementen bij de Afghaanse grens zijn tientallen doden gevallen. De aanval van het Pakistanse leger in de regio Noord-Waziristan was gericht op een stad waar terroristen zouden zitten. Maar volgens bewoners zijn er ook burgers omgekomen. In het gebied is de Pakistanse Taliban actief. Het consumentenvertrouwen is verder gestegen, waardoor het aantal Nederlanders dat positief is over de economie nu bijna net zo groot is als het aantal pessimisten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De laatste keer dat er meer positieve dan negatieve consumenten waren is ruim zeven jaar geleden. De huizenprijzen zijn voor het eerst in vijf jaar weer gestegen. In april werden bestaande koopwoningen 0,1% duurder. In maart was er nog een daling van meer dan 2% ten opzichte van een jaar eerder. Het weer aardig wat zon, maar later op de dag kans op stevige buien... met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 tot 29 graden. Vanaf morgen minder warm, met af en toe wat zon en een regen- of onweersbui... In het weekend is het een graad of 20.